uur. Krol met het NOS Journaal. De Oostenrijkse regering is gevallen. Bondskanselier Koerts heeft de president gevraagd... om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De conservatieve Koerts wil niet verder regeren... met de rechtspopulistische FPE... na het schandaal dat vicepremier en FPE-leider Strache... de kop heeft gekost. De Oostenrijkse kanselier en de president praten er morgen verder over... De Italiaanse rechtspopulistische minister Salvini heeft op het Domplein in Milaan zijn plannen gepresenteerd voor een grote rechtse fractie in het Europees Parlement. Salvini's partij Lega vormt daar nu een fractie samen met de PVV, het Franse Front National en de Oostenrijkse FPÖ e en het Vlaams Belang. Daar komt in elk geval de Duitse AFD bij. En mogelijk sluit na de verkiezingen van komende week ook Fidesz van de Hongaarse premier Orbán zich aan. Met 35 zetels is de rechtspopulistische fractie nu de achtste en kleinste in het Europarlement. Op basis van de peilingen zou het de vierde fractie worden. In Duitsland, net over de grens bij Oldenzaal... is een drugsmokkelaar opgepakt met 10 kilo crystal meth... en ook wat hash bij zich. Volgens de politie had de partij drugs een straatwaarde... van minstens een miljoen euro. De drugsmokkelaar is een Fransman van 24 en hij kwam uit Nederland... Hij werd aan de kant gezet omdat hij zich verdacht en nerveus gedroeg. Hij bleek stoont achter het stuur te zitten. En voetballer Arjen Robben heeft met de Duitse landstitel afscheid genomen van Bayern München. In de laatste wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt viel de 35-jarige aanvaller in en scoorde het laatste doelpunt. Het werd 5-1 voor Bayern. Robben speelde 10 jaar in München. Het is nog niet duidelijk wat hij nu gaat doen. Het weer. Nog een paar buien, mogelijk met onweer. Vannacht nevel en een mistbank en een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook weer enkele buien en kans op onweer. In het binnenland wordt het met 20 tot 24 graden opnieuw vrij warm.